Annette Schut met het NOS Journaal. Vrouwen in Zwitserland hoeven niet verplicht het leger in. In een referendum over de vraag of de dienstplicht ook voor vrouwen moest gaan gelden... stemde een grote meerderheid tegen. Voorstanders van de algemene dienstplicht wijzen op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen... en het tekort aan mensen voor het leger. In Zwitserland geldt een militaire dienstplicht voor mannen. Zij krijgen wel de keuze het leger in te gaan of zich op een andere manier in te zetten, bijvoorbeeld in de zorg. Een Franse jongen van negen heeft zichzelf doodgeschoten. Dat gebeurde in Saint-Douchard, een plaats in het midden van Frankrijk. Volgens lokale media was de jongen bij een vriend van zijn ouders. Al spelend schoot het kind zichzelf per ongeluk in het hoofd, al dus de politie. De jongen werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Tours... waar hij bezweek aan zijn verwondingen. De eigenaar van het wapen is aangehouden. Het Israëlische leger zegt dat het vier Hamas-terroristen heeft gedood... die in de Gazastrook uit een tunnel probeerden te ontsnappen. Volgens Israëlische media waren het vier hooggeplaatste Hamas-leden... onder wie een commandant. In die tunnels zitten volgens Israël nog zo'n 200 Hamas-strijders. De regering van premier Netanyahu zei eerder deze maand... dat zij niet op een veilige aftocht hoeven te rekenen. Demissionair minister Rijkaard van Binnenlandse Zaken noemt het verschrikkelijk dat lokale bestuurders steeds vaker bedreigd worden. Hij vindt dat actievoerders die wethouders of burgemeesters intimideren een rode lijn overgaan. Vaak heeft het te maken met het komst van asielzoekerscentra. PVV-leider Wilders zei eerder bij zo'n protest dat bewoners AZC's niet moeten accepteren. Minister Rijkaard zei daarop in WNL op zondag dat Wilders hele grove uitspraken doet en noemde het toontje enorm opruiend.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 Póngalo billete. Yo por ti, por mí, por ti, por mí. Yo por ti, por mí. Yo por ti, por mí, por ti, por Yo por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Qué ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría.